de Daverende Donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucien Greefkes. Goedemiddag, welkom op Radio 501 tijdens de Afternoons. Net was het natuurlijk donderslag met Rogier van Diesveld. En dit is weer een vers uurtje een heel vers uurtje radio. Met eh, straks eh, Joris Zwart in de studio met haar platenkast. Maar eerst gaan we verder met niemand minder dan, ja, niemand minder dan Sid Matters uit Frankrijk. Met zijn plaatje To All of You. Dus dit is nummer, een nummer voor iedereen. Ook voor jou dus. Op Radio 501. Tot straks. American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. in the movies. No one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic bodies. I wish I before the night she came, Katrina. ja, liefde is alles dat we hebben. Volgens, uh, eh, niet volgens uh, eh, Jeska Hoep of Jeska Hoop, eh, nee. Ze woont in Amerika of in Canada, een van de twee. In ieder geval, ja, Noord-Amerika, laten we daarop houden. Dus dan zegt Hoep. Um, ja, terwijl zij zegt, oh, liefde is het enige dat we hebben gaat Pieter Tense van PTT nu zeggen dat, ja, dat de liefde juist voorbij is. En wat is het mooie, de gast van volgende week, dat is eh, Nico Druif. Zoals je weet draaien we altijd in uh, afternoons ook eh, hè, voor de rubriek De Platenkast van, waarbij de gast langskomt om over muziek te praten. Ook de plaat van de gast van vorige week en die van volgende week. En we beginnen dit keer met de gast van volgende week. Uh, Pieter Tense trio, trio met op zang Nico Druif en ook op contrabas Nico Druif. En voor de rest eh, Pieter, Pieter Tens die ook eh, zingt. Ik zou zeggen, geniet van dit nummer alleen eh, van die plaat, die eerste EP. De onthulling hier op Radio 501. terwijl wij nog in de afwachting zijn van Joris Zwart, die ongetwijfeld ergens in de trein zit. Op weg naar het Zuiderzeestadje Horen. En dit is ook het Horen, PTT met Alleen. Rood, geel en oranje vallen langs de vetplanten. Wat een feest om hier te zijn. Alleen. Ik pak maar eens een boek en ik draai maar weer eens een plaat. Er is godzijdank niks dat komen gaat. Alleen. Ik heb geen sores. Ik heb geen malaise. Ik heb zelfs geen kater, niks. is niet erg. Alleen. Het is niet erg. Alleen. Ik heb de weekendboodschap al in huis. En de hond al uitgelaten. Er was bijna geen mens op de straat. Ik steek een sigaret op en eh, zet nu pas mijn eerste kop koffie. Alles valt op zijn plek. Ik heb niemand om te bedanken. En er komt ook, dank niemand langs. Wat een feest, zeg. Alleen. Het is niet erg. Alleen. niks te overdenken, want er stond alleen maar goed nieuws in de kranten. Wat een feest om hier te zijn. Alleen. Mijn telefoon staat uit en eh, ik heb misschien al twaalf oproepen gemist. Maar laat er weer op maar, want het is niet erg. Alleen. Dus je kunt me rustig bellen, maar ik neem toch niet op. je kunt me rustig bellen. PTT met Alleen. En daar sprak een hoop ellende uit. Ehm, iemand die ook een hoop ellende heeft meegemaakt, of in ieder geval in zijn eigen doen en later. Ja, het is een beetje vervelend om hem zo te interesseren eigenlijk. Nick Drake, uh, geweldig eh, gitarist en eh, mooie pingelaar. dit is van een van zijn platen. Brighter Lighter uit de jaren 70, volgens mij. Ja, 1970, precies. Het nummer Brighter Lighter. Ja, de titel, uh, titelnummer van deze plaat. En ik zou zeggen, geniet even van dit eh, rustieke sfeertje aan het einde van jouw werkdag. Laatste loodjes. Die wegen het licht met beste muziek hier op 501. Nick Drake was dat op Radio 501, terwijl wij nog in blijde afwachting zijn van, eh, ja, niemand minder dan Joris Zwart, eh, de platenkastgast vandaag. En zoals de eh, gasten van vorige week en die weken daarvoor zeker weten, dat hoe eerder je bent, hoe eerder je kan beginnen en hoe meer muziek je kan draaien. Dus, en ondertussen gaan wij gewoon verder met andere muziek op 501. en het leek me wel aardig om dan nog even iets van mevrouw Erme McEwen te draaien en als we nog lang moeten wachten, draai ook even een nieuw nummer van haar. Want eh, je kunt haar nieuwe cd sponsoren via pledgemusic.com. En natuurlijk wil je weten hoe dat dan klinkt, eh, die nieuwe cd. Eh, we draaien eerst even een nummer van een eerdere cd van haar. En ik zou zeggen, geniet er even van, want het is een hele mooie georchestreerde cd haar laatste album eh, Hundreds of Lions eh, hier op Radio 501. Dit is eh, de Foxes van die plaat. En we zoeken even een nieuw nummertje. Ja, gewoon even ter promotie. Can be fun. Aaron McEwen. Don't put new work. Stick with the honey. Stay as long as it's worth. A dream left under a underwood would that you a bolder, bold and dangerous move. having the fun. When I'm done with you, I stick you next to the trophies, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones, the other ones. Ja, inderdaad, Aaron McEwen met de Foxes. Eh, zij financierde haar plaat eh, Manifesta. Komt dit najaar uit eh, via Pledge Music. pledgemusic.com P-L-E-D-G-E music.com uh, ja, Amerikaanse of wereldwijde variant van uh, Voor de Kunst. Dus een mogelijkheid om jouw projecten te financieren. In dit geval gaat het dan over muziek. Vandaar natuurlijk ook pledgemusic.com. En van die site draai je even een nieuw nummer van haar plaat. en Je kunt nog steeds eh, sponsoren, ook al is het project eigenlijk voltooid, zullen maar zeggen, hè, qua financiering. Eh, 10% eh, van het, eh, eh, van het geld gaat naar een goed doel. Dus daar kan je altijd nog even voor steunen. Of je kijkt even op de site wat voor artiesten er nog meer donatie vragen aan hun fans of aan hun liefhebbers. En in ruil daarvoor krijg je dan speciale goodies. Een bezoek aan het museum met diegene. Of ja, noem maar even op. dat is per artiest ook weer verschillend. Het nummer dat we gaan eh, spelen is eh, Manifestra, dus de titelnummer van eh, haar nieuwe plaat, die dus nog staat te verschijnen. En dit is een live uitvoering van mevrouw McEwen en ze is een, ja, toch wel een begnadigd... Wat? Ja, inderdaad. Ja, gaan we gewoon klaarzitten. Uh, eh, ze is een begnadigd gitariste en uh, zangeres en eh, liedschrijver enzovoort enzovoort. En dit is een live uitvoering dus van Manifestra van haar nieuwe plaat. Te verschijnen later dit jaar. En als het jou ligt, krijgt ze nog een mooie boekje of nog een extra videoclip. Of je weet maar nooit. Kijk op pledgemusic.com en zoek gewoon je favoriete artiest. Aaron McEwen. Faz Humble like the child of God she wants to be. Stumbles over briar and branch and falls off the tree. Recognize the obstacle, still she is stepping in it criticized for the child of God she wants to be. A precious, the momentary comet asleep. A pregnant, the meanings of warnings, especially a question, the answers, and chancery of status quo. Acceptance, return to the message of what you know. So every day, give me the strength of a thousand bees. rest in the holidays. Vacate the habits and stay close to what you love. Mandate a parade the style of a Tanqueray. And his backbone, learn to stand up for the audio. Tactile, tactile in the process of knowing what you know. You dismantle. violence sweep into consciousness. Harmony in the style and the guise of martinis. Continent. it's killing me. Slowly as surely as grass, not willing to change for the style of the period. And it's the in, out, the daily reprieve of the exhale. Mm, I forgot about the water and chased the whale. The myth that the prize is all there ought to be. A novel, scenery. child of God I want to be. Stumbles over briar and branch and falls off the tree. Recognize the obstacle, still I am stepping in it. Criticized for the child of God I want to be. Every day, give me the strength of a thousand beams. Every day carry me and lift me and hold me every day. Give me the strength of a thousand beams every day. Carry Ja, exclusief op Radio 501. Ik, volgens mij zit een wereldwijde première. Ik weet het echt niet. Ik heb het gevraagd en ik mocht het draaien van haar. Air McEwen, Manifestra Live. Eh, speciaal voor alle mensen die hebben gesteund. En jij kan er ook zien spelen als jij... Eh, nou, een tientje begint het al mee. Dan krijg je de digitale download. En dan kun je haar eh, gewoon nog even steunen. En kijk ook even op die site voor al die andere artiesten. Ja, het is natuurlijk hartstikke moeilijk om je eigen materiaal op cd te krijgen. Of op vinyl. Wat jij wil. en dan ja, dan is het prettig als jij je eigen eh, publiek een beetje kan eh, ja, vragen om wat investeren. En ruil voor natuurlijk hele mooie, leuke spulletjes. Uh, wij gaan even door met de gasten volgende week. Terwijl we nog steeds wachten op Joris Zwart. We nog steeds in goede hoop dat ze er komt. En dat we niet een soort Rob de Geel aangename momentje krijgen. Met de gast die nooit kwam. Rob de Geel trouwens vanavond Ont een uur of uh, acht of zo. Ja, inderdaad. En daar staat Joris Zwart voor de deur. Terwijl wij gaan luisteren naar uh, Doug met All You Need Is Sex. En eh, die was vorige week te gast. In ieder geval Karel Brouwers, de voorman ervan. Dus daar zeggen, geniet ervan. het is alles dat je nodig hebt, toch? Ja? Ja. Nou ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Hm. All You Need Is Sex is van Doug. Of 501. Terwijl Joris Zwart binnengelaten wordt. 801. Daverende donderdag. intussen is eh, eh, Joris Zwart al helemaal in de studio aangekomen. Zit alweer klaar met de plaatjes. Dus we gaan nog even de plaat voor je hoofd eh, instarten. En dan, ja, dan gaat het gewoon gebeuren. Is deze week de, de platenkast van Joris Zwart. Plaat voor je hoofd. The New Shining, Everything Changes. Jouw muziek. Ja, dat is uh, plaatje doet het trouwens erg goed hoor in de hitparade. just knowing that I can never go back. Everyone is changing, world's a little stranger. Every time I stop and look around, I have to face it, might as well embrace it. Those days are never coming back.